Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Venezolaanse mensenrechtenactiviste Lilian Tintori zegt dat ze van de autoriteiten het land niet uit mag. Tintori zou in Europa een ontmoeting hebben met onder andere de Spaanse premier Rajoy, maar ze mocht het vliegtuig niet in. Tintori twittert een foto waarop zij staat met de ambassadeurs van Duitsland, Italië en Spanje. Die waren erbij toen ze werd geweigerd. Mogelijk heeft het uitreisverbod te maken met de vondst van 10.000 euro in Tintori's auto. Daarvoor moet ze dinsdag voor de rechtbank komen. Tintori is de vrouw van de Venezolaanse oppositieleider Leopoldo López. Hij werd twee jaar geleden veroordeeld tot 14 jaar... omdat hij tegenstanders van president Maduro zou hebben aangezet tot rellen. Het Wereldvoedselprogramma staakt uit veiligheidsoverwegingen de hulpverlening in de regio Rakhine in Myanmar. De VN-organisatie was midden juli al gestopt met de voedselleveranties in het noorden van de regio. Sinds een week is het ook te gevaarlijk om andere delen van Rakhine te bevoorraden. In de regio woedt een strijd met de islamitische Rohingya. Daarbij zijn honderden doden gevallen. Tienduizenden Rohingya zijn op de vlucht geslagen. Het leger van Myanmar beschuldigt organisaties zoals het Wereldvoedselprogramma ervan dat ze op de hand zijn van de Rohingya. Medewerkers lopen daardoor steeds meer gevaar. En de rockband Normaal uit de Achterhoek krijgt een standbeeld. Het is een cadeau van de fans. Vanaf volgend jaar zal dat bronzen beeld van de vier leden te zien zijn in Hummelo. Dat is de geboorteplaats van voorman Benny Jolink. Dit weekend op een feestje van de fanclub werd alvast een miniatuurversie van het beeld onthuld. Het beeld wordt gemaakt door kunstenares Lia Krol en wordt volgend jaar op Hemelvaartsdag onthuld. Het weer, vooral in het binnenland nog verspreid een paar buien. Vannacht droog, kans op nevel en mist. Morgen lost de mist op, dan zijn er zonnige perioden, meest droog.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 Laat shownieuws, de party update en de team boven best water dansen. Natuurlijk straks een tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje gaan we naar DJ Cavaschelli met het beste van de clubs uit Italië. En trouwens, als opening horen Nicola Fasano en Miami Rocket featuring Andrea Love met Love Will Save the Day. En het is een beetje gepikt, nou ja, niet helemaal, maar hè. Inspiratie laten we daarop houden van uh, Whitney Houston, Onderweg zo meteen Wiz Khalifa, Calvin Harrison, uh, Pharrell Williams komen voorbij. Ook Katy Perry. Bristy, Louis Fonsi, Daddy Yankee. Met die mega grote hit die eigenlijk een beetje uitgegeten is. Want hij wordt veel te vaak gedraaid. Ik draai voor jou de Despacito en dan in de Dimitri Vegas en Like Mike remix. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort. Een bijzonder goedenavond. acelera el pulso Like if you show love, you gon' get it back. Like if you fuck good, you won't get it back. Like if you cook, want a real nigga that gon' rap to that pussy like, uh, uh. We can go and get a private room. We could fuck for one night and God jump the broom. Say your nigga chill. Baby, come give me something on. Oh. Baby, come give me something on oh. got a taste of your love. Baby, come give me something on. Oh, ooh, ooh, uh, I can tell you ain't from around it. All that body, baby, it's not Pull up on that ass and a drop it. That's your ex nigga I might sing to that pussy like La Da Da Dee Da. Girl, your shit so classic, it don't need no features. Ooh, yeah. Baby, come give me something. Oh. Baby, come give me something. Oh. Cause I can't stop loving. Since I got a taste of your love. Baby, come give me some. like something out of magazine. You smell great, know your body clean. Them niggas been on you since you was a teen. Now you grown up, and I'm a boss, I'm just showing love. Smell like Kush when I'm rolling up. So much bank, I can't fold it up. It's so good, got you calling up. Try and kick it with a nigga like, uh, oh. <laughs> Baby, come give me something. Oh. Baby, come give me something. Oh. got to taste all your love.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 Daarvoor hoorde je Wiz Khalifa met eh, Something New featuring uh, eh, Ty Dollar Sign. Ik heb er een beetje zo nieuws voor. De Britse entertainer Sir Bruce Forrester. Nee, Forsyth moet ik zeggen. Bruce Forsyth is gisteren op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn manager namens zijn familie bekendgemaakt... Forsyth kampt al enige tijd met een zwakke gezondheid. En hij was onder meer eh, presentator van het Britse tv-show eh, Strictly Come Dancing. Waarvan hij in 2014 afscheid nam. Hij begon zijn televisiecarrière in uh, alweer 1958 als presentator van de Sunday Night at the London Palladium. Behalve als presentator was de Duitse poot ook bekend als acteur, zanger, danser en komiek. En de dochter van Bruce, Julie Forsythe was lid van de Britse zanggroep Gans eh, Guns Dolls... en vormde later met haar mannen Dominique Grant het duo Grant en Forsythe. En eh, volgens mij eh, wonen ze nog steeds gedeeltelijk in Nederland. Hè. Ze hebben een huisje in Nederland. En, ja, af en toe treden ze nog wel eens op, meer in het snabbelcircuit. Zo komt er lekker uit, het snabbelcircuit. Dus, uh, maar ja, hè... Entertainer Bruce Forrester is overleden. Maar ja, dat is dan toch stiekem toch wel een hele mooie leeftijd... als je de 89 jaren geleefd hebt bereikt. En als je dan toch een beetje sukkelt met je gezondheid... is het misschien wel beter ook, hè. CFM Zandvoort, door met muziek. Zometeen Dr. Albert, de tandarts. Die eh, komt nog even terug. Alleen nu eh, een oud nummer van hem in een nieuw jasje gestoken. Maar is die City Samson met ook een hele oude, gouden oude plaat. Riverside, alleen je hoort hier de worst bootleg. 2K17. Zandvoort. business. I live my business. You know Peter De man die tegenwoordig gewoon door het leven gaat op standaard. Met It's My Life. Oude gouden klassieker in het jasje van DJ Jumpin. En Alex uh, eh, Puskarev, de remixers. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdag 26 augustus. Nou, ik weet niet of je er bent geweest, maar vandaag eh, onder andere Wooferland Festival. Dat is vandaag eh, in Sparenwouden op het uh, deelplan Houtrak, dus bij Halfweg. En natuurlijk ook hadden we Mysteryland in het Julianapark in Hoorn was vandaag een Outdoor Stereo Festival. En uh, ja, de vaste feestjes voor vandaag. Onder andere natuurlijk eh, het eh, wekelijkse feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Begint vanavond om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met onder andere onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet het vanavond samen met D. Rashid en de Jazuri. Live Percussions. Robbie Rice is de MC. En in eh, de luxe strijdt eh, Ryan Benoor. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Rainwash. En als we doorgaan, dan komen we bij eh, Club R. Dan is vanavond Land Official Afterparty. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Meer informatie checken uh, mysteryland.com of r.nl. Met onder andere Kirby, Dante Klein, Kreider en de Party Squad. Dat is allemaal vanavond in, eh, in Air in Amsterdam. Mysteryland Official After Party. En ook nog een leuk feestje in eh, de Melkweg is vanavond Go Latin. Begint om 10 uur eh, vanavond en duurt tot vroeg in de ochtend. Voor meer informatie op de website melkweg.nl. Met onder andere Upstairs DJ Riot En ook in de Melkweg het feestje Encore. Vanavond het thema Girls Night Out. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check wederom eh, de website melkweg.nl. Met onder andere SMP, Zo Juju, Wax en DJ Prime. Het is hosted bij uh, Amarty. Dat vanavond dus in de Melkweg het andere feestje. Het wekelijkse feestje Encore. Met het thema vanavond Girls Night Out als we wat dichter bij huis zijn, dan is het eh, in Haarlem. En we natuurlijk Stalken. En dan hebben ze vanavond na Mysteryland. Begint ook rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website eh, clubstalker.nl. Met onder andere Jahem, Brad Tip en 1977. Dat is vanavond in eh, de Club Stalker in de Krom tegenhouden natuurlijk. Tot zover ook eh, de party update door met muziek. Want avond zit ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Met nu King of My Castle. Alleen nu in de Joe Smith Edit 2017.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 Deze week op 10, Sis met de eh, The Blind Side Rodriguez Jr. remix. Op 9 deze week Huxley met uh, Op 8, Marion Hill met Down, de Frankie Rizzardo Extended remix. Op 7, Ralphie Rosario met Wanna Give It Up, de Full Intention remix. Op 6 deze week Ilias en uh, eh, Barrientos met Taking Over. Op 5 Dario Diatis met Sunshine People. Op 4 deze week eh, Robo Sonic en Ferric Dawn met uh, eh, Old Dollars. Op 3 Route 94 met House and Pressure. Zat er al een hele tijd in. Op 2 deze week Purple Disco Machine met Devil in Me. Deze week nog steeds op 1. Camel Fats met Cola. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Camel Fat met Cola. Got ready for the night in. She's heading for the light. She sees the vision going. Copping line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola the differences. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips a Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. enough of the arguments. she sips a Coca Cola, she can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference sips the coke, it She can't tell the difference yet. É é traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem, traz a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, lenha pro vulcão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Duin en het centrum van Zandvoort. De Nightwalk, het eerste uurtje zit er weer bijna op. Niet getreurd, zometeen eh, het nieuws en weer. En dat is nog twee uur lang, het beste van de clubs. Onder andere zometeen, meteen op 10. DJ Mouse met zijn Global House Vibes en straks in het laatste uurtje van 11 tot middernacht... gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Maar tot die tijd heb ik nog een paar leuke stukjes muziek. Nancy Sinatra. Ja, je weet het wel. De dochter van Frank Sinatra. Je hoort er zo meteen met Bang Bang. Nummer uit de eh, Kill Bill, Maar nu in de Johnny Papi bootleg. Maar eerst je House of Virus featuring Marie Tweet met Runaway. Ik zeg tot zometeen na de break. your stereo. NW Nightwalk. The on air dance show. Dance for FM. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang.